In totaal gaat het om 200 mensen. Ze stonden al dagen klaar en te wachten op groen licht, zegt correspondent Alette André. Het zijn allemaal mensen met een buitenlands paspoort, eh, veel Amerikanen. Maar er zaten ook een aantal Nederlandse paspoorthouders tussen. En eh, onder meer ook eh, Britten en Duitsers. maar dus geen, geen Afghanen zonder buitenlands paspoort. Morgen gaat er waarschijnlijk weer een vlucht, opnieuw met zo'n 200 evacuees aan boord. Anticonceptie, zoals de pil, wordt in Frankrijk voor vrouwen tot hun 25ste gratis. De minister van Gezondheid vindt het niet oké dat sommige vrouwen geen anticonceptie gebruiken... omdat ze het niet kunnen betalen. Hij vindt dat elke vrouw er gewoon recht op heeft. Er zijn grote verschillen waar in Nederland mensen zich laten vaccineren. Dat blijkt uit cijfers waar het RIVM vandaag mee komt. Verslaggever Joost Schellevis is erin gedoken. Wat mij eigenlijk vooral opviel is dat de eh, Waddeneilanden echt bovenaan alle lijstjes staan. Schiermonnikoog 93% heeft daar zijn tweede prik al gehad. Terwijl op Urk is dat 23%, Staphorst 48%. Op de Wadden gaat het dus hard. Daar hebben ook heel veel jongeren al een prik gehaald. En in Groningen is een demonstratie tegen het kamertekort in de stad uitgelopen... op een bezetting van het academiegebouw van de universiteit daar. Het protest is vooral bedoeld om wat te doen aan de situatie van internationale studenten. Een deel van hen is dakloos. Via een zijingang gingen ze het gebouw binnen. We zijn eh, het academiegebouw ingegaan. We hebben de boel nu bezet. Eh, omdat wij vinden dat, eh, dat onze eisen ingewilligd moeten worden door, door de gemeente, de onderwijsinstellingen. De studenten lijken in ieder geval voor vanavond een dak boven hun hoofd te hebben. Want ze willen blijven slapen in het universiteitsgebouw. Een mix van wolken en zon. In het zuiden kan vanavond ook een bui vallen. Morgen af en toe zon, maar ook in het hele land kans op regen. Het is ook wat minder warm, 22 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er is vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen de knooppunten De Hoek en Burgerveen is de vertraging een kwartier. Op de A10, de ring van Amsterdam bij knooppunt Koenplein... heb je 10 minuten oponthoud door een vrachtwagen met pech.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 Koning Willem-Alexander sluit volgende week weer een deel van het kroondomein het Loo voor drie maanden af voor het publiek. Gisteren werd bekend dat het natuurgebied vanaf volgend jaar niet meer mag worden afgesloten... als de koning een vijfjaarlijkse subsidie van 4,7 miljoen euro voor het onderhoud wil behouden. 13 Afghaanse Nederlanders zijn onderweg van Kabul naar Qatar... op de eerste grote evacuatievlucht sinds de Amerikanen het land verlieten. Zo'n 200 Afghanen met een dubbel paspoort zouden bij elkaar op die vlucht zitten. Het weer. Vanavond landinwaarts nog buien.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 hoofdletter Z. Van Zon, Zee, Zandvoort en Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone. So leave a message at the tone. Cause today I swear I'm not doing anything.